en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Info en hits. Oh yeah! Okay. Wow. Jippie, jippie. 4 over 5. De zaterdagavond is begonnen hier bij Langstraat FM. Tot 7 uur kun je genieten van de beste funk, disco en soul uit de jaren 80. Dit is Langstraat FM Funk Night. give it up. Funky. Souvenir nu. In deep. A rock, rock, a diggy, dog, a rock, rock, rock, a rock, rock, a diggy, dog, a rock, rock, rock, a rock, rock, a diggy, dog, a rock, rock, rock, a rock, rock, a diggy, dog, a rock, rock, rock. Buffalo Bill belongs out of M Funk Night. You can make him bark and make him scream. And if he wants to get a piece of the dream, I said make him bark. Make him scream, girls. Make him bark. Make him scream. Buffalo Bill. Yeah. Buffalo Bill. Ride 'em, girls. Buffalo boys, when they come to town, they like to jam and get on down. They like to rock a rock, rock your socks. Girl, you know they never wanna stop. They see a girl and they're on the go. They think they're in a damn rodeo. He said, girl, do you throw some dough? I said, boy, oh no, no, no. And then he tried to hop in the saddle. He even bought along his paddle. Oh, I don't go for that crazy stuff. And then you know I had to get tough. Yippee-yay, yippee-yay, oh diggy down a rock, rock, rock, a rock, rock, a diggy down a rock, rock, rock, a rock, rock, a diggy down a rock, rock, rock, a rock, rock, a diggy down a rock, rock, rock. Girls, let me tell you what you can do. If there's a buffalo boy next to you, you can make him bop and make him scream. And if he wants to get a piece of the dream, I said make him bop, make him scream, girl, make him bop make him scream. Buffalo Bill, yeah. Buffalo Bill, ride em, girls. Buffalo boys, they got the toys. They give the Buffalo girls their thrills. And girl, there's something I would like to hear. I would like to see you stand up and cheer. Let me hear you cheer. And girl, there's one more thing. I'd like to hear you stand up and sing. Let me hear you sing. On the one. Yippee-yi-yi, ah, yippee-yi, ah, oh, oh, oh. Yippee-yi-yi, yippee-yi. Ah, rock the jiggy down a rock rock rock a rock rock the jiggy down a rock rock rock a rock rock the jiggy down a rock rock rock a rock rock the jiggy down a rock rock rock girls let me tell you what you can do if there's a buffalo boy next to you you can make him bop and make him scream and if he wants to get a piece of the dream i said make him bop make him scream girl make him bop make him scream buffalo bill Buffalo Bill. Ride 'em, girls. Buffalo boys, boys, boys, boys. They like to rock, to rock, to rock, to rock. A rock, rock, a dicky dog, a rock, rock, rock. A rock, rock, a dicky dog, a rock, rock, rock. First, let me tell you what you can do. souvenir van, van Indie uit 1983. Er zit trouwens nog wat uh, Belgisch bloed in de groep. Maar dat hoor je er niet aan. <laughs> Grapje hoor. 12 over 5, dit is langs de Funk Nights en hier is Janet Jackson. always gotta lose. We all can't win. Maybe next time. Revenge en Living for the City, Let's Work. En dit is Tamara in de Scene, Summer Love bij The Funky. Brian Lauren was dat Easier Said Than Done. Een andere versie dan die van Shakatak, zeg maar. Heel anders. <laughs> Langs hadden we een Funk Night tot 7 uur. En tot 6 uur hoor je nog Dog Powell, Air Force, David Joseph, George Duke, Level 42, Slave en Paul Lawrence. daarna nog een heel uur. phase me, will you? Computer games are hard, so blaze me up, man. It just talk me crazy. Mm. Technology. Technology. Connect me to your disk drive. Now I'm ready to compute. Your profile is burning, burning hot. Random patterns set to rock. Make the jump to Gonna turn you today. Interface me with you. My set so Take me away. I my mind is making tracks you also link me to my Z car, speak to what you'll see. Program my just this high technology has just begun. High tech. en High Tech was dat vers in de playlist hier bij Langstraat FM Funk Night. En dit, dit komt uit Groot-Brittannië. David Joseph. Ik heb hem ook wel van You Can't Hide Your Love. Dit is Guiding Star. groot dus. David Joseph en Guiding Star. En dit, dit is George Duke. Broken Glass uit de playlist. naar hoe je souvenir van Level 42. I Sleep On My Heart uit 1985. Dit is Langs Gaat FM Funk Night. de de de de Level 42. Level 42, zo moet ik het zeggen. I Sleep Armor 1985. En nog een souvenir hier langs we een Funk Night. Slave Snapshot 1981 komt het vandaan. blending to the light. I'd like to do you perfectly right, and I won't touch You struck a nerve that's and I won't touch I like to move Click on over here, baby. The color of your face explodes your beauty and grace. such a thing. right there. Okay, turn a little to the right. Right there. That's it, that's it. Smell you. Okay, now grab your hair and look real sexy now. I mean, give me a big one. Give me a good, pretty smile now. That's close, a little more. That's it. Smell you. Alright, now here's I want you to really get into this one. I mean, show that real beautiful emotional smile and get that body all the way like entwined with that good thing. Alright, come on. I, I snub you. Got you again. to move Alright. This one is for cover of Life magazine, so we want to get all the way tough on this one, right? you again. That was a good stop. That stop was the bomb in the pocket, in the pocket. Alright, one more time. It's about time to go. Cause I one more time. I want you to get all the way into this one and, show up, show your uh your home, your home train. I mean, let mom show how beautiful you are. You, you got it this time. Here we go. Smile you you again. I'll do it for now, baby. You Hold up, just a second. I gotta go get my lens. I gotta get a, a bigger lens. Just hold up for a second. I'll be right back. Alright, stand there. Get a little bit into the light. There you go. All right. Now, just grab your hair and, and, and with both hands and just kind of like, you know, look real sexy like you're gonna look for your man at night. You know what I'm saying? Snap you. Gotcha, gotcha. Snap you, snap you, snap you, snap you, snap you. Oh, that was good. Snap you, snap you, snap you, snap you, snap you. That was good. Alright. Show me how you can really be free. Are you really Can you do it? Can you do it? All there you go. There I like that. Slave en Snapshot hier bij de Funky. We gaan er even uit voor het nieuws. Landelijk en regionaal en internationaal natuurlijk. En we zijn weer terug naar het nieuws van 6 uur. Tot dadelijk. Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl de klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep.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 Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Suriname willen vier partijen een nieuwe regering gaan vormen... zonder de NDP van president Bouterse. De VAP van Chansan Tokki werkt onder andere samen met de ABOP van Ronnie Brunswijk. Hoewel de officiële verkiezingsuitslag na vijf dagen nog altijd niet formeel bekend is gemaakt, is wel duidelijk dat de partij van Bouterse flink heeft verloren. Maar hij heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven. Wel heeft hij gezegd dat hij een hertelling van de stemmen wil. Chan Santokki wordt waarschijnlijk president en Brunswijk parlementsleider. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 10 gedaald tot 170. Gisteren daalde het aantal nog met 2. Er liggen op de IC's ook nog 531 patiënten met andere klachten. Dat aantal is 18 lager dan gisteren. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk acute zorg noemt de daling van het aantal COVID-19-patiënten op de IC een gunstig teken, drie weken na de eerste versoepeling van de lockdown. Het aantal coronapatiënten buiten de IC's is nu 589 en het aantal coronadoden steeg met 20 naar 5951. De protestacties van buitengewoon opsporingsambtenaren van komende maandag zijn verplaatst naar woensdag, zo laten de vakbonden weten. In de vier grote steden worden er dan geen boetes uitgedeeld. De BOA's voeren actie omdat ze zich steeds onveiliger voelen en de regering hen niet tegemoet komt. Op Hemelvaartsdag werd nog een BOA in IJmuiden mishandeld. Daarom willen ze een wapenstok en pepperspray. Maar minister Grapperhaus wil niet verder gaan dan een bodycam en een noodknop. En bij demonstraties tegen de coronamaatregelen heeft de politie in Den Haag meer dan 20 betogers gearresteerd in de buurt van het Centraal Station. Ze luisterden niet naar het verzoek om zich te verspreiden. Aan demonstraties mogen maximaal 30 mensen meedoen die anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Op verschillende plaatsen in de Hofstad waren protestacties. Behalve tegen het coronabeleid van de regering ook tegen het kabinet zelf en de uitrol en ontwikkeling van het 5G-netwerk. Het weer is droog en zonnig met mogelijk wat stapelwolken... bij temperaturen van 19 graden in het Waddengebied... tot 25 in het zuiden van het land. En waait een matige tot vrij krachtige oost- tot noordoostenwind. Tot zover het radionieuws. Dit is het Langstraatnieuws. De gemeente Loon op Zand sluit het jaar 2019 af met een nadelig saldo van 1,8 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college eerder deze week naar de raad heeft gestuurd. Dat is een stuk minder dan eerder gedacht. Loon op Zand ging uit van een verlies dat bijna twee keer zo groot was. Het uitstellen van een aantal plannen en doelstellingen en het versterken van het financiële toezicht dempte de klap, zo zeggen de bestuurders. Gemeente Loon op Zand bezuinigde onder meer op organisatie en dienstverlening. De komende kadernota schetst het gemeentebestuur het komende jaar. Ook de horeca in Dongen kijkt uit naar de heropening op 1 juni. De plaatselijke horeca volgt daarbij het protocol. Reserveren voor een plaats binnen moet en voor terrassen kan dat per locatie verschillen. De cafés, de restaurants en de cafetaria's blijven werken met de anderhalve meter regel tussen gasten onderling en de medewerkers. Wel mag je met twee personen of een huishouden met meer personen binnen anderhalve meter van elkaar aan een tafel zitten. Binnen mogen er maximaal 30 gasten zijn. Op het terras geldt momenteel geen limiet. En in de nacht van donderdag op vrijdag werd een 24-jarige Eindhovenaar aangehouden op het bedrijventerrein aan de Alcoa-laan in Drunen. Een tweede verdachte kon wegkomen twee hadden een betonschaar achtergelaten bij het zien van de agenten. Ze hadden zich schuldig gemaakt aan poging van diefstal op een afgesloten bedrijventerrein gelegen op haven 1 tot en met 8 in Waalwijk. Ook worden de camerabeelden momenteel bekeken. De Eindhovenaar is ingesloten in het cellencomplex in Zettogenbos. De tweede verdachte, daar is men nog naar op zoek en daar wordt ook onderzoek naar gedaan. Het Cambreur College is drukdoende in verband met de opening. En er is veel gedaan om dit mogelijk te maken. We hebben de klassen uh, eh, heringericht. We hebben eh, desinfecterende middelen, we hebben maatregelen, posters overal hangen. We hebben duidelijke instructies voor collega's en voor leerlingen in plaats. Eh, we gaan de klassen opdelen in kleine groepen. Dus je krijgt binnen één klas een A, B en C groep. Die komen om beurten naar school. Iedereen volgt weliswaar de les, maar een derde zit daadwerkelijk in het klaslokaal. Uh, Tweederde volgen de les vanuit, eh, dus wat we nou gewend zijn, eh, digitaal. En de leerlingen blijven gedurende heel de dag in het lokaal. Daar hebben ze ook hun lunch en de docenten bewegen van lokaal naar lokaal. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl Info en hits. Oké. Okay. Langstraat FM. Funknight. missionary dance. They're rebels without a cause, burning all the bridges, breaking all the laws. Langs hadden we Funk Nights. Dat was Nona Hendricks en de Revolutionary Dance. Dat maakt het op 9 over 6 hier bij de Funky. Nu tijd voor een souvenir. Howard Johnson is hier. En Niece. Oh, how are you? I <laughs> haven't seen you a long time. Let's go to the club the night. Excuse me. Excuse me. Come on over. Construction. zag was dat. En dit is wat niet Franken. Let's talk. Daarna hoor je spinners en keep on, keeping on. Dit is langs de band Fun tot 9 uur, tot 7 uur vanavond. En daar hoor je Peter Sterrenburg hier. Bij Langstraat FM. Met Peters praten natuurlijk. En dat duurt wel tot 9 uur vanavond. playlist eh, Spinners met een geweldige plaat Keep On Keeping On 1984. Veel souvenirs vandaag, zoals deze Keno uit Italië. Italo-funk zou je kunnen zeggen. Can't Hold Back. Je hoort die van de USA Remix. nummer komt uit 1981. Daarna hou je Teddy Pendergrass en Never Felt Like Dancing. Hierbij langs hadden we een Funk Night. never felt like dancing. Het was na zijn ongeluk, dus eh, zijn stem was al wat minder. Maar het is er in ieder geval niet minder mooi om. 1985, Never Felt Like Dancing was dat. En dit komt uit de playlist Weeks and Company. Niet Yo Yo, maar hier is Your Next Door Neighbor bij The Funky. Souvenir 1981, Paradise was dat. Terug naar de playlist. Onder leiding van George Clinton en Bootsy Collins zijn hier de P-Funk All-Stars. Hydraulic Fun. Nou, you know, Direct Drive van Paul Hardcastle, Richard Jones, Smith en Betty Wright. En na 7 uur natuurlijk meneer Peter Sterrenburg bij Peters Platenparade hier bij Langstraat FM. souvenir weer. Richard John Smith is het. Don't go walking out that door. Komt uit 1983. Richard Smith. Don't go walking out that door was dat. En dit is de laatste van Langs en Funk Night, aflevering 132 alweer. Van deze 30 mei 2020. Dadelijk na het nieuws van 7 uur, hij is al binnen, Peter Sterrenburg. Met Peter Spaat te praten. Wat mij betreft, tot de volgende week weer.